is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De CAO voor nieuwe post is een stap dichterbij. De vakbonden en de bedrijven zijn het erover eens dat 80% van de werknemers van Cent en Selectmail een vast contract krijgt. De postbedrijven krijgen een boete als ze daar niet aan voldoen. Ook krijgen postbezorgers een betere rechtspositie. Ze krijgen minstens het minimumloon plus vakantiegeld en kunnen niet langer worden gedwongen om ver buiten hun wijk te werken. In Rotterdam zijn bij een schietpartij twee doden gevallen. Dat gebeurde in de Katendrechtse straat in Rotterdam-Zuid. De slachtoffers, een man en een vrouw, werden door een buurtbewoner gevonden in een portiek. Er is nog niemand aangehouden. Het moederbedrijf van Organon in Os moet het overnamebod van een onbekende partij op het bedrijf accepteren of opnieuw gaan onderhandelen. Dat vinden de ondernemingsraad, de raad van commissarissen en de vakbonden. De Amerikaanse moedermaatschappij Merck vond het bod niet goed genoeg en wil MSD Organ ontsluiten. Het is niet duidelijk wat Merck gaat doen met het advies. In Ivoorkust hebben aanhangers van de gekozen president Ouattara nu ook de belangrijke cacaohaven San Pedro veroverd. Gisteren namen ze de hoofdstad Yamoussoukro in. Ze zijn op weg naar Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust, waar president Bakbo stand probeert te houden. Aanhangers van Watra hebben sommige wijken in de miljoenenstad al in handen. In Zwitserland zijn door een bombrief twee medewerkers van de belangengroep Swiss Nuclear licht gewond geraakt. Het bedrijf lobbyt in Zwitserland voor kernenergie. De bombrief ontplofte toen de twee medewerkers net waren begonnen met het openmaken van de post. Door de problemen met de Japanse kerncentrale in Fukushima is de discussie over kernenergie opgeleid. De Zwitserse regering heeft de bouw van drie nieuwe kerncentrales opgeschort.